Zes uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Bijna 12.000 inwoners van de Duitse stad Düsseldorf moesten afgelopen avond hun huis uit... nadat er eerder op de dag bij bouwwerkzaamheden een bom uit de Tweede Wereldoorlog was gevonden. Nog eens 20.000 mensen moesten binnenblijven terwijl de bom onschadelijk werd gemaakt. Het gebeurde uiteindelijk om kwart over één vannacht, een paar uur later dan gepland. Daarna werd de omgeving in Düsseldorf weer vrijgegeven. Vorig weekend moesten in Dortmund ook al duizenden mensen hun huis uit... nadat er twee oude bommen waren gevonden. Alle stukken en plakken AH belegen boeren kaas 30PLUS... worden teruggehaald uit de supermarkt... vanwege het risico op voedselvergiftiging. Albert Heijn begon de terugroepactie dinsdag al met plakken kaas... met een bepaalde houdbaarheidsdatum, maar heeft die nu dus uitgebreid. Een woordvoerder zei eerder dat het een voorzorgsmaatregel is... omdat een paar mensen ziek zijn geworden van de kaas. Volgens onderwijsvakbond AOB is er veel animo voor de landelijke onderwijsstaking op 30 en 31 januari. Met nog twee weken te gaan hebben we tot nu toe meer dan 2200 scholen laten weten dat ze die dagen dicht blijven. Om te demonstreren voor meer salaris en minder werkdruk. De Britse regering wil het geplande vertrek uit de EU op 31 januari in Londen vieren met lichtshows en wapperende vlaggen. Ook wordt er een aftelklok geprojecteerd op de amstwoning van premier Johnson en zal hij een toespraak houden. Staat in de plannen die de regering voor Brexit Day heeft bekendgemaakt. Op 1 februari komt er een speciale Brexit-munt in omloop. Het lijkt erop dat de beroemde Big Ben niet zal slaan. De klokkentoren wordt gerenoveerd en daarom zou het tot een half miljoen pond kosten... om de klokken te luiden op 31 januari. Het weer wisselend bewolkt. Vanuit het westen trekken er felle buien over. Soms met onweer en veel wind. Het is minimaal 3 graden. Overdag af en toe zon. In de noordoostelijke helft van het land ook buien.